Volgens de NVZ is het wel goed dat medewerkers meer loon krijgen en dat de werkdruk omlaag gaat. Maar is het nog de vraag hoe ziekenhuizen dat gaan betalen... Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De meeste Groningers met aardbevingsschade verwachten dat hun huis nooit zal worden versterkt... blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Van de huiseigenaren met veel schade gelooft maar 14 dat hun huis wordt verstevigd. Bij eigenaren met weinig schade is dat 5 Mensen die meerdere keren te maken hebben gehad met schade... kunnen gezondheidsklachten krijgen. De onderzoekers vinden het onbegrijpelijk dat er nog geen duidelijk beleid is voor die mensen. Ze weten de gemeenten niet om wie het gaat... en krijgen die mensen dus ook geen hulp van de GGD, zeggen de onderzoekers. In Riethoven bij Eindhoven is vannacht een man omgekomen... nadat hij met een gestolen auto tegen een boom was gereden. Toen hij daarna weer midden op de weg stond, botste er een politieauto op hem. Daarbij werd hij uit de auto geslingerd. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat de klap tegen de boom hem waarschijnlijk fataal is geworden. De auto was in Waalre gestolen. Memphis Depay kan waarschijnlijk niet mee naar het EK voetbal. De aanvaller van Olympique Lyon scheurde gisteren een kruisband... en is daardoor zeker een half jaar uitgeschakeld. De eerste EK-wedstrijd van Oranje is 14 juni tegen Oekraïne. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met wat zon, maar in Limburg gaat het regenen. Vanmiddag en vanavond trekt de regen naar het noorden. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Morgen regent het vooral in de namiddag en in de avond. En dan wordt het zacht, 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelofarensveen, 7 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De vertraging nog ongeveer 20 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knoop het Rotterpolderplein... Langzaam rijden over ruim 10 kilometer kost je ongeveer een kwartier. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren... voor de aansluiting met de A2 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud... En op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 4 kilometer kost je ook ongeveer 10 minuten extra.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 Nog 15 dagen tot het einde van het jaar en volgende week is kerstmis. Tijd vliegt als je lol hebt. Goedemorgen Zandvoort bij ZFM. Hier is Billy May. And Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Mentale kerstplaat met eh, gezelligheid. Rudolf eh, Rudolf the red Reindeer. Dit was Billy May bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Dat zeg ik. Huppakee. De leukste muziek hier eh, in de morgen. Gerlof in plaats van Walter Sans. Want we moeten boodschap doen. En het is gezellig hier in de studio. Allemaal leuke lampjes en lichtjes en kerstmannetjes en beertjes en... Uh, is Patrick Juvet. I was not surprised. And I love America. Patrick Juvet. Een Zwitserse zanger, pianist en liedjeschrijver. deze was eh, uit 1978, I Love America. En daarna werd het stil. En trok hij zich terug uit de showbiz. Ja, dat kan gebeuren. Dat heb je dan zo. Goedemorgen, Zandvoort. De allerleukste muziek hier bij ZFM op 106.9 in de ether, 104.5 op de kabel, bij Ziggo op eh, kanaal 40. Uh, eh, Text TV hebben we ook nog bij eh, kanaal 40 en DAB Plus op kanaal 5C. Nou, dat is leuk. Dan weet je dat in ieder geval. Het is bijna kwart over acht in de morgen. Een week voor kerstmis. En hier is Isaac Hayes, een theme van Shaft. 30 lang nog één groot feest. Dames en heren, het is bijna vijf voor half negen. En eh, weer even tijd voor wat kerst, hè? En dit is Christmas Love. Altijd leuk. De ZFM, het geluid van Zandvoort. Op jouw radio. Christmas morning. take a look outside and out when I think of you. On Christmas Day, we walk out in the snow and under the mistletoe, give my heart away. I can't explain this feeling, but it feels so good, it feels so right. Caesar. Maar dan met Christmas Love bij ZFM. En eh, ja, de leukste kerstplaten hier natuurlijk. Want het is bijna kerst volgende week. Er zijn natuurlijk de leukste dingen nog te, be te beleven in Zandvoort. De, de, schaatsbaan is open. Moet je heen, moet je heen. is altijd leuk. En voor de kids en voor jezelf ook. En uh, nou, het ziet er prachtig uit allemaal. Zeer sfeervol. Leuke muziek. Dus wat wil je nog meer? Hier is Coldplay Everyday Life. keer nog 139 dagen tot de Grand Prix van Zandvoort. Nou is niks. Dat was een blinken van een haai. Er is een hoop te doen hoor in Zandvoort eh, rond de kerst. Want eh, je kan 19 eh, december Crea Plus Club in de kerstfeer in het pluspunt van half 2 tot 4 uur pluspunt in eh, Noord, de Vlemingstraat 55. Je kent het. Moet je eens heen gaan, is leuk. Is gezellig. En natuurlijk met eh, nieuwjaar. De nieuwjaarsduik 2020. You're telling lies. Nieuw Supertramp. So don't you criticize. Yeah, I got used I messed up and abused. You let me down with all your running around.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 so outraged Supertram, Het eerste nummer van het album Brother. Where Are You Bound? En er zijn diverse versies en dit was de 7 minuten 42 versie. Goedemorgen Zandvoort. En we gaan gewoon door. Het wordt licht. En we gaan straks eens kijken wat het weer gaat doen. Wij zetten hem in de morgen. Jones. Ah, Oude Grace. ZFM. En eh, de donkere dagen voor kerstmis. Eh, dan, dan is dat zo gezellig. En dan heeft iedereen alle lichtjes altijd aan. En dan ziet het er altijd zo vrolijk uit met de en zo. Ja, ja. Denk daar niet licht over. Hier is Have Yourself a Merry Little Christmas. Rosemary Clooney. Kent u haar nog? Leuke meid, leuke meid. Kon vrolijk zingen. Dan moet ze nog gaan zingen. Komt ze aan. Zie je wel? Ja. Hey Siri, wat is het weer vandaag? Momenteel is het bewolkt en is het 7 graden in Zandvoort. Houd rekening met regen vanaf in de middag. Het wordt vandaag maximaal 9 en minimaal 7 graden. Dit even ter informatie natuurlijk.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 I see my homie and some suckers all in his mix. I keep forget we're not in love anymore. I things will never be the same again. I how you made that so clear. I keep forgetting. I laid all them down.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 De mooiste muziek hier bij ZFM, eh, Zandvoort. In de morgen, The Pretenders. Behind. En de Pretenders. Chrissy kwam uit Amerika en de Pretenders kwamen uit Engeland. En dan heb je al heel snel een Amerikaanse Britse rockgroep. <laughs> en dit was I Stand By You, een grote hit uit 90 jaar, 80 jaar. En jij beleeft het. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? I needed the shelter of someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion deeply touching my emotions. I won't stop and thank you, baby, I won't stop. Thank you, baby, yes I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night Wondering where would I be without you in my life? Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I've been there before. But you brightened up for me all of my days. Love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh yeah, now how sweet it is to be loved by you. It's like sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Oh yeah. You were better to me than I was to myself. But for me, there's you, and there ain't nobody else. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, now, now how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Now how sweet it is to be loved by you. It's like jelly, baby. Oh, now, now how sweet it is to be loved by you. Oh, now, now how sweet it is to be loved by you. Just like honey to the bee, eh, Yeah. James Taylor. leukste muziek hier bij uh, eh, ZFM. En uh, uh, How Sweet It Is, zo heette het. En ja, het is een andere versie dan, dan de hitversie, maar ook leuk, ook leuk, ook leuk.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 Here's Remember the Time. Hou de tijd in de gaten, dames en heren. Niet onbelangrijk. Stuur jullie allemaal fijne dagen en...